Het graafwiel van 50 ton werd met hijskranen de 22 meter diepe bouwput ingetakeld. Het werk moest s'nachts gebeuren, omdat er dan geen trams rijden. Amsterdammers die last hebben van het lawaai kunnen gedurende de werkzaamheden een hotel nemen op kosten van de gemeente. Vorig jaar hebben goede doelen opnieuw meer geld binnengekregen. De opbrengst uit collectes, donaties en nalatenschappen was 1,3 miljard euro, zegt koepelorganisatie CBF. Dat is een stijging van 2 procent. In totaal hadden de goede doelen 2,9 miljard beschikbaar om te besteden aan onder meer internationale hulp, gezondheidszorg en natuur en milieu. De verdreven president Zelaya van Honduras mag zijn ambtstermijn definitief niet afmaken. Een krappe meerderheid van het parlement heeft tegen zijn terugkeer gestemd. Zelaya werd in juni door het leger het land uitgezet. Dat leidde maandenlang tot grote spanningen. Na internationale bemiddeling mocht Zelaya proberen weer aan de macht te komen tot eind januari. Maar het parlement van Honduras houdt zijn rentree dus tegen. In Bhopal in India wordt vandaag de giframp van 25 jaar geleden herdacht. Duizenden mensen stierven in 1984 en tienduizenden werden ziek door een gifwolk uit de chemische fabriek van een Amerikaans bedrijf. Actiegroepen eisen dat degenen die verantwoordelijk waren na 25 jaar voor de rechter worden gebracht. Ook eisen ze dat de Indiase overheid het gif in Bhopal opruimt dat nog altijd het milieu vervuilt. Gerard Joling en Gordon komen terug in de toppers. Volgens het management van de groep zijn de ruzies bijgelegd. De toppers bestond oorspronkelijk uit Joling, Gordon en René Vroger. Na het vertrek van Joling vorig jaar kwam Jeroen van de Boom erbij. Afgelopen zomer hield ook Gordon het voor gezien.